Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Zweedse politie is betrokken bij het onderzoek van de organisatie van het Songfestival naar Joost Klein. Ligt geen aanklacht, maar wat er precies is gebeurd is nog steeds niet bekend. Volgens de Zweedse publieke omroep zou Klein in Malmö een fysieke confrontatie hebben gehad met een fotograaf. Ook gaat het gerucht dat hij ruzie heeft gehad met iemand van de productie. De organisatie en Avotros zijn nog met elkaar in gesprek. Klein deed gisteravond niet mee aan de jury-show werd een eh, eerder optreden vertoond. En of Klein mee kan doen aan de finale vanavond is nog niet bekend. Normaal kan de rest van de wereld al stemmen voor de finale, maar dat ligt nu nog stil... volgens de organisatie vanwege het onderzoek naar het incident met Joost Klein. Bij een treinbotsing bij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn zeker 90 mensen gewond geraakt. Een passagierstrein botste tegen een locomotief en een lege goederenwagon. Wordt onderzocht hoe het mogelijk was dat er een lege wagon op het spoor stond. Er wordt niet uitgesloten dat door diefstal van kabels de signalen niet meer goed werkten. In Mexico is het extreem warm. Dit weekend kan het zelfs meer dan 45 graden worden. Het is al de tweede hittegolf dit jaar. door de extreme hitte woeden er tientallen natuurbranden door het hele land. door de hittegolf is de vraag naar stroom toegenomen... waardoor het elektriciteitsnet overbelast raakt. Ook is er watertekort en zijn sommige scholen gesloten. En het Noorderlicht was vannacht en gisteravond weer te zien in Nederland. Vaak met het eh, blote oog. Doordat de komende dagen zonnevlammen de aarde bereiken... is het eh, natuurverschijnsel ook komende avond en nacht weer te zien. Zelfs tot in het zuiden. En dat is hoogst uitzonderlijk, want meestal komt de, eh, natuurverschijnsel daar niet. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land kans op wat mist.